Dik Hark met het NOS Journaal. Coffeeshops in Maastricht weren vanaf 1 oktober alle klanten uit Frankrijk. Ze komen daarmee tegemoet aan de eis van de gemeente om een eind te maken aan de verkeersoverlast door buitenlanders die in Maastricht softdrugs kopen. Juridisch gezien kunnen inwoners van buurlanden België en Duitsland niet worden geweigerd. De Maastrichtse koffieshophouders verwachten dat de verkeersoverlast zich zal verplaatsen naar andere Limburgse gemeenten. Haiti bereidt zich voor op de komst van tropische storm Emilie. In het land wonen meer dan een half miljoen mensen nog altijd in tenten en hutjes sinds de zware aardbeving van begin vorig jaar. Voor die mensen kan de tropische storm veel problemen opleveren. Meteorologen verwachten niet alleen storm, maar ook zware regenval, waardoor tentenkampen kunnen wegspoelen. Opsporingsprogramma's op tv leiden tot steeds meer arrestaties. Vorig jaar werd in 42% van de zaken een verdachte aangehouden. In 2009 was dat nog 38%. De meeste zaken zijn te zien in het avo programma Opsporing Verzocht. Als ook het SBS-programma Hart van Nederland wordt ingeschakeld... stijgt de kans op arrestaties tot 70%. Drie ambtenaren van de gemeente Groningen die weigeren om homoparen te trouwen, mogen die functie straks niet meer uitoefenen. Omdat ze voor het weigeren niet ontslagen kunnen worden, wordt hun hele contract niet verlengd. beleid van Groningen is dat ambtenaren geen huwelijken mogen weigeren. In Rotterdam is de feestelijke opening van de zorgboulevard uitgesteld vanwege de multiresistente bacterie in het Maastadziekenhuis. Dat ziekenhuis hoort bij de nieuwe zorgboulevard, een bundeling van Rotterdamse zorginstellingen. De opening was gepland voor 10 september. De organisatie wil alle aandacht richten op de bestrijding van de gevaarlijke bacterie. Het weer, eerst nog hier en daar zon, later bewolkt en tegen de avond regen. Temperatuur 21 graden aan zee en een graad of 26 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt met af en toe een bui, maar ook zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht en Bos bij Vianen 5 kilometer vanwege de werkzaamheden daar. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Knoopend Velsen 3 kilometer en richting Amstelveen bij het Rotterpolderplein 2. De A13 Rotterdam-Den Haag na een ongeluk bij Delft-Zuid 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A67 Venlo-Eindhoven bij Knoopend Zaarderheiken 3 kilometer.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 De inval in het World Fashion Center in Amsterdam heeft geleid tot het in beslag nemen van meer dan 800.000 euro. Er werden 16 ondernemers gecontroleerd, vooral op illegaal bankieren. Bij een van hen is 840.000 euro aan contant geld gevonden.